Van twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Ton Elias komt niet terug in de Tweede Kamer. De VVD-top geeft hem geen plek op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Die lijst is vanmiddag gepubliceerd. Elias is verbijsterd, schrijft hij op Twitter. Een ander Kamerlid dat is afgevallen is Joost Taverne. Opvallende nieuwkomer op de kandidatenlijst is Sophie Hermans... de dochter van VVD-prominent Loek Hermans... en de rechterhand van premier Rutte. En nog een verrassing, lijstduwer. Op de tachtigste plek is oudzwemmer Maarten van der Weijden. Jongeren kunnen voortaan vanaf hun zeventiende hun rijbewijs halen. De tijdelijke regeling is een succes en wordt omgezet in een wet, heeft het kabinet besloten. Wie slaagt voor zijn rijbewijs mag ook al voor zijn achttiende gaan rijden, mits begeleid door een volwassene. Uit een evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is volgens minister Schultz gebleken dat jongeren het begeleid rijden serieus nemen. Sinds de regeling van start ging zijn er ruim 170.000 17-jarigen geslaagd voor hun B-rijbewijs. De nabestaanden van de vermoorde zakenman Koen Everink hebben een kort ding aangespannen tegen verdachte Mark de J. RTV Utrecht meldt dat ze willen dat hij het geld terugbetaalt dat hij van Everink zou hebben geleend. Zakenman Everink werd in maart doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Tenniscoach De J werd opgepakt als verdachte. Ze zouden ruzie hebben gehad over een pokerschuld. Het onderzoek in de moordzaak loopt nog. Het kort geding dat nu tegen de verdachte is aangespannen dient woensdag. Europa moet niet afwachten, maar samen optrekken met aankomend president Trump. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken is samenwerking met de Verenigde Staten nodig voor behoud van klimaat, milieu en veiligheid. Koenders wees op problemen als terreur en de spanningen met Rusland. Zondag is er een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten nog bewolking. Het wordt maximaal 6 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen.